uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Werkgevers in de industrie willen voor Pasen een akkoord sluiten met de vakbonden over de arbeidsmarkt. Hoog op het verlanglijstje staat de versoepeling van het ontslagrecht. Als dat niet lukt willen werkgeversorganisaties rechtstreeks zaken doen met de partijen die nu praten over een nieuw kabinet. De bonden staan dan buitenspel, waarschuwen werkgevers in de bouw- en metaalsector. Zij willen dat het makkelijker wordt om mensen te ontslaan en minder lang doorbetalen als een werknemer ziek wordt. ProRail wil eind dit jaar proeven doen met zelfrijdende treinen zonder machinist. De proeven worden gedaan op normale trajecten. Volgens de plannen zal er op termijn ook nog altijd een machinist in de cabine zitten, maar alleen om een oogje in het zeil te houden. ProRail denkt dat het treinverkeer zo veiliger kan worden. Het zal nog een aantal jaren duren voordat treinen zelfstandig gaan rijden in de normale dienstregeling. Ook vandaag heeft het verkeer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag nog last van de problemen in de Schipholtunnel. Monteurs zijn nog steeds niet klaar met het repareren van de kapotte kabels na de brand van maandag. In zuidelijke richting zijn nog altijd maar twee van de zes rijstroken open. Rijkswaterstaat weet nog niet wanneer de problemen helemaal verholpen zijn. De landelijke kranten zagen afgelopen jaar hun oplages opnieuw dalen, nu met 5,5 procent. Vooral de grootste krant, de Telegraaf, verliest abonnees. Daar daalde het aantal abonnementen met 8% tot ruim 382.000. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Nationaal Onderzoek Multimedia. Al jarenlang lopen de oplages van papieren kranten terug. Sinds 2000 zijn die met meer dan 40% geslonken. Wel is het bereik licht gegroeid, mede door stijgende digitale oplages. Het weer nog eerst nog wat bewolking, maar geleidelijk meer zon. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Ook morgen is het zacht en warm, maar in de loop van de dag kan het in het zuiden gaan regenen. En in het weekend koelt het af en wordt het wisselvalliger. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat tussen Voorthuizen en Knopend Hoevelaken 5 kilometer. Een kwartier vertraging, na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Schiphol 3 kilometer, daar zijn maar twee rijstroken open bij de Schipholtunnel. En verder nog op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Afwit Arkel en Griesendam 4 kilometer. Een kwartier vertraging, dat komt door een defecte vrachtwagen.